De landen hebben al jaren ruzie over Kashmir, een gebied op de grens van India en Pakistan. De spanningen daar zijn weer opgeleid na een terreuraanval in het Indiaanse deel van Kashmir, vertelt correspondent Davy Boerema. Wat je gezien hebt bij vorige keren dat er terroristische aanslagen worden, werden gepleegd in India, dat India een tegenaanslag plaatst. En dat hebben ze in het verleden gedaan met luchtaanvallen. Maar wat je dit keer ziet is dat ze dus wel echt een stap verder zijn gegaan. Omdat ze dus duidelijk uh, plekken hebben gekozen waarbij er een kans was op burgerslachtoffers. Wat dus nu volgens de Pakistan is gebeurd. Het leger, medici en de politie in Pakistan zijn opgeroepen om zich klaar te maken voor een reactie. Hoe die eruit gaat zien is niet bekendgemaakt. Bij de RAI in Amsterdam staan mensen in de rij om gratis hun lever te laten controleren. Een vervette lever kan een risico zijn voor de gezondheid. Deze man zegt dat hij de check goed kan gebruiken. Nou, als ik geen vervette lever heb, dan, eh, dan geloof ik het niet meer. Want ik heb mijn hele leven ernstig mijn best gedaan. En ik heb het wel eens laten testen. Bloedwaarden is oké en ik voel maar niks. En ik merk er geen reet van. Het kan eigenlijk niet waar zijn. Als ik mijn drankverbruik eh, door de helft doe, ben ik nog steeds alcoholist. Het kan haast niet anders dan die meneer gaat zeggen, zo meneer, dat is eh, niet best. En dan heb je een mooie stok achter de deur. Ja, tot en met zaterdag kan iedereen ouder dan 18 een levercheck laten doen. Het orgaan wordt gescand en binnen 10 minuten heb je een uitslag. En de komende vier jaar investeert de provincie Friesland jaarlijks dik drie ton in het Fries Filmfonds. Dat geld gaat gebruikt worden om de Friese taal en cultuur nationaal en internationaal op de kaart te zetten, zegt deze Friese politica tegen Omroep Friesland. Wat heel wichtig is, is dat uh, iets aan eh, film of serie, hè, uit de Friese taal, dat te jaren is, dan uh, eh, jouwt dat ik voor uw inwoners, voor de, de Friese sprekenden, maar ook voor uh, nou ja, jouwt dat een heel mooi beeld van de taal. ze zegt dus dat films en series een mooi mooie manier zijn om mensen kennis te laten maken met het Fries. Het weer. De zon komt vanmiddag iets vaker tevoorschijn. Bij 15 graden langs de kust en 18 in het binnenland.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 Ja, hoe mooi kan het, hè? Love, Shine a Light. En ik ga speciaal voor mijn schoonzusje wat draaien. Ja, die is op het moment op bezoek bij mijn, eh, mijn vrouw in Hoofddorp. Speciaal voor jou, Siska. Lionel Richie en Diana Ross met Endless Love.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 Ja, we zouden wat meer respect voor elkaar moeten hebben. Dan zou de wereld er een stuk beter uitzien. Elke maandag en donderdagmiddag wordt er in Pluspunt gekookt. Een kok bereidt met medewerking van deelnemers van het RIWB en Nieuw Unicum... een heerlijke maaltijd voor buurtbewoners. Maandag en donderdag van 5 tot 7 uur. De kosten voor zo'n maaltijd is 10,50 per persoon... en dat is inclusief een drankje vooraf en een kopje koffie na de maaltijd. Met de Zandvoortpas zijn de kosten 6 euro. Dus dat valt mee. U dient te reserveren voor de maaltijd, dat moet wel. En dit kan tot woensdag of vrijdagmiddag ervoor tot 4 uur. U kunt zich aanmelden bij de balie van Pluspunt... en dat is telefoonnummer 5740330. Maar u kunt het ook afzeggen als het niet anders kan...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 Die tussen 1966 en 2007 bestond. Hun hits waren meestal Engelstalig. Maar BZN heeft ook Franstalige hits gekend. De laatste jaren zong de groep ook in het Nederlands. De band was vooral populair in Nederland, maar ook in Vlaanderen, Zuid-Afrika, negen met platina beloonde albums, Roemenië en regionaal in Duitsland. Wereldwijd zijn ongeveer 5 miljoen platen van deze band verkocht, waarvan het grootste gedeelte in Nederland. In Nederland is BZN veruit de best verkopende album ter alle tijden en hebben ze als enige meer dan 30 jaar elk jaar onafgebroken in de albumtop gestaan. Van 1977 tot 2008. Ik heb gekozen voor achterinvolgens The Summertime, Just an Illusion en dan in het Nederlands Die Mooie Tijd. here and I feel alright But I don't know how to get to you Oh, oh, you're on my mind Oh, oh, you're on my mind A yellow bikini, a rubber sky Well, you don't know, girl, you got me high I wouldn't let paid So now I'm knocking on your door. just the way you walk on by, the way I've given me. yellow bikini, a purple sky. you don't know, boy, you me I will climb a mountain to get to you. Oh, you're on my mind. Oh, you're on my mind.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 Mona Lisa van Da Vinci en Minjan Pieta ontdekt de mysteries van Leonardo da Vinci's Mona Lisa en haar glimlach. Zwerelds beroemde portret en verken de adembenemende schoonheid van Michelangelo's Pieta. Een sculpturaal meesterwerk van emotie en precisie. Ontdek de techniek en symboliek van deze werken tijdloos maken. Meld je aan en ontdek het samen met kunsthistorica Andriane Deligiani. Zondag 18 mei van 2 tot 4 uur middags in de blauwe tram. En de kosten zijn 10 euro. Brass in the Pocket, The Pretenders. Got brass in pocket paddle I'm gonna use it Intention emotion I've been diving, detailing Mijn dochter zei een keer tegen mij... we gaan een hoop leuke herinneringen maken. Herinneringen voor later waar we over kunnen praten. En dat is heel belangrijk. Herinneringen maken en blijven herinneren. En daar gaat Barry Manilow over zingen. Memories. is smiling alone in the lamplight, the withered leaves for them. trust me, you'll understand. Memories. Heel belangrijk. Bij Voel Je Fit senioren doen we het in ontspannen sfeer... simpele ademhalingsoefeningen en rustige bewegingen. Hierdoor versterk je je spieren en maak je je lichaam los en flexibel. Docente Ines Volkers heeft jarenlang ervaring met verschillende sport- en ontspanningsvormen... als reiki en yoga. Zij begeleidt u deze ochtend naar een soepele lichaam en ontspannen geest. Na afloop kunt u gezellig napraten met koffie of thee. Deze les is speciaal voor senioren. U kunt meedoen als u zonder hulp weer van de grond op kunt staan. Deelname op een stoel is natuurlijk ook mogelijk. En het is elke dinsdag en vrijdag van 10 tot 11 uur. En het kost 3 euro per les. Inclusief koffie, thee na afloop. En u kan alleen betalen met de pin. De eerste les, en dat is een proefles, is gratis. Aanmelden vooraf dat is wel nodig. En dat kunt u doen via telefoonnummer 3040700. 3040700. En dan is keuze nummer 1. Words, The beaches. smile, her smile can bring you near to me.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 take your heart away. Heb jij hulp nodig bij jouw geldzaken of ben je het overzicht kwijt? Meld je aan voor het spreekuur inkomen op orde bij Pluspunt. Voor veel mensen is het niet altijd makkelijk om brieven, e-mails te lezen en te beantwoorden. Daarnaast is het ook lastig om overzicht te houden van hoeveel geld je krijgt en wat je uitgeeft. Is het herkenbaar? Blijf er niet mee rondlopen en kom naar ons spreekuur. Meer informatie of aanmelden neem contact op via het Sociaal Wijkteam en samenzandvoort.nl Sociaal Wijkteam samenzandvoort.nl of bel het telefoonnummer 5719393.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 Centrale figuur was zanger Alex Children, die later bij Big Star ging spelen. Hier zijn de borstoppers met The Leather. Give me a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. I don't care how much money I gotta spend. Got to get back to my baby again. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby just wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live without me. Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more? Anyway, yeah, give a ticket for an aeroplane. Ain't got time to take a fast train. Lonely days are gone, I'm a going home. My baby used to wrote me a letter. When she wrote me a letter, said she couldn't live with Listen, mister, can't you see I got to get back to my baby once more Anyway, yeah, here's a ticket for an aeroplane Ain't got time to take a fast train Lonely days are gone, I'm a-going home oh, My baby just whip me a letter oh, My baby just whip me a letter Ja, het eerste uur zit er bijna op.